Gisteren bracht de Iraanse staatsomroep een bericht uit over de vermeende boycott. Iraanse passagiersvliegtuigen zouden in die drie landen niet meer bijgetankt worden als gevolg van Amerikaanse sancties. De autoriteiten in Groot-Brittannië, Duitsland en de Verenigde Arabische Emiraten zeggen niets te weten van zo'n boycott. Vanwege zijn nucleaire programma zijn tegen Iran internationale sancties afgekondigd. Door de aanhoudende droogte is de waterstand van de Maas zo laag dat Rijkswaterstaat extra alert is. Om de uitstroom van water naar zee te beperken worden schepen minder vaak geschut. Er wordt bij de sluizen gewacht tot er genoeg boten liggen. Volgens Rijkswaterstaat wordt per dag bekeken of meer maatregelen nodig zijn. Als de droogte aanhoudt, wordt er volgende week wellicht nog maar een paar keer per dag geschud. En dat leidt bij de sluizen tot langere wachttijden en mogelijk tot files. Veel gemeenten treffen de laatste voorbereidingen voor de komst van grote aantallen oranje fans. De halve finale wedstrijd van vanavond tegen Uruguay is op veel plaatsen op grote schermen te zien. Een aantal gemeenten is daar, vanwege gevaren voor de openbare orde, eigenlijk niet zo enthousiast over. Ze hebben strenge voorwaarden gesteld, bijvoorbeeld over het aantal EHBO-posten en het uitdelen van water. Grote schermen staan er onder meer op het Museumplein in Amsterdam, het Stadhuisplein in Rotterdam en in steden als Eindhoven, Tilburg, Heerenveen, Leeuwarden en Hilversum. Het Nederlands elftal kan zich voor de derde keer plaatsen voor een WK-finale. Eerder lukte dat in 74 en 78. Het weer, periode met zon en ook stapelwolken. Alleen in het oosten is er kans op een bui. Vanmiddag op de meeste plaatsen droog en meer zon.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 reizen naar het zuiden, het mooie Afrika. Onder bed van Marwijk is een elftal opgestaan. De beste spelers die ons landje kent, ons grootste talent. over de velden, dat zie je toch meteen. Met Robben op de vleugels en Van Persie in de punt.